7 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Het ministerie van Vrom wist zeven jaar geleden al van wangedrag van topman Mullenkamp van woningcorporatie Rochdale. Toch greep het ministerie niet in, zo meldt de Telegraaf op basis van stukken van de toenmalige opsporingsdienst Vrom IOD. De dienst wist in 2007 van onzakelijke afspraken tussen Mullenkamp en het vastgoedbedrijf Nawon. Woensdag staan Mullenkamp en Nawon eigenaar van Erkel voor de rechter vanwege fraude. Mullenkamp verscheen deze zomer voor een parlementaire enquêtecommissie. En daar moest hij onder meer uitleg geven over zijn dienstauto, een Maserati. In Amersfoort is een man in een auto doodgeschoten. Het lichaam werd rond kwart voor drie vannacht gevonden. Een kwartier eerder hadden getuigen schoten gehoord. De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Paus Franciscus heeft aan het eind van zijn bezoek aan Turkije ervoor gewaarschuwd dat de islam niet gelijkgesteld moet worden met geweld. Hij zei dat hij begrijpt dat moslims zich beledigd voelen als mensen in het Westen hun godsdienst automatisch met terreurdaden in verband brengen. De paus riep moslimleiders op om zich harder uit te spreken tegen extremisten die religie aanwenden om hun daden te rechtvaardigen. In Zoeterwoude in Zuid-Holland is gisteren de boerderij geruimd waar vogelgriep werd vastgesteld. De 28.000 kippen zijn afgemaakt en afgevoerd. Vier andere bedrijven in de buurt worden onderzocht op het virus. De uitbraak van vogelgriep op de boerderij in Zoeterwoude was de vijfde in de laatste weken. Bij botsingen tussen betogers en politie in Hongkong zijn 40 mensen opgepakt. De betogers waren naar het zakencentrum getrokken en wilden niet weggaan toen de politie hen dat opdroeg. Een aantal betogers raakten gewond, waarschijnlijk door klappen met de wapenstok. De betogers willen meer democratie in Hongkong. En dan het weer. Het is droog, veelal bewolkt en net boven nul. Waar het opklaart kan het nog even vriezen. De oostelijke wind neemt toe tot kracht 5 of 6 op de Wadden. Vandaag wordt het 4 graden, het blijft vrij koud. Dit was het NOS journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michels-Gestel en Zalbommel staat 8 kilometer. Op de A6 Lelystad-Muiden 6 kilometer tussen Almere Haven en Knopend Muidenberg. A7 Hoorn richting Zaandam bij afrit Weide-Wormer 5 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam 2 kilometer bij afrit Berkel en Roderijs. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer file.